Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. De Taliban hebben voor deze week een drie dagen durend bestand in Afghanistan aangekondigd. Het staakt het vuren valt samen met het einde van de ramadan. Het bestand moet het voor Afghanen mogelijk maken in vrede en veiligheid... het einde van de islamitische vaste maand te vieren. Taliban-strijders hebben de opdracht gekregen om vanaf dan gedurende drie dagen de wapens neer te leggen. De afgelopen maanden neemt de onrust in Afghanistan toe... onder meer vanwege de aankondiging van de Verenigde Staten... om alle militairen uit het land terug te trekken. Het aantal migranten dat per boot Italië probeert te bereiken is dit jaar verder gestegen. Alleen al afgelopen dag kwamen 1400 migranten aan land op het eiland Lampedusa... dat tussen Noord-Afrika en Sicilië ligt. In totaal arriveerden zeker 14 boten met migranten. Dit jaar zijn in Italië al ruim twee keer zoveel bootmigranten geregistreerd... als in dezelfde periode vorig jaar. Vrijdag stond de teller op zo'n 11.000 mensen. In Lelystad blijven 50 woningen voorlopig ontruimd vanwege een benzineachtige stof die is aangetroffen in het riool in de wijk Punter. De bewoners van 80 woningen mochten, na metingen door de brandweer, weer naar huis vanavond. Gisteren werden ruim 400 mensen in 16 straten geëvacueerd in Lelystad. Ze moesten de nacht ergens anders doorbrengen. Blijft volgens nog onduidelijk om welke stof het precies gaat en hoe die in het riool terecht is gekomen. In Haarlem is een man met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden een knal en zagen een auto wegrijden. Maar de politie kan nog niet zeggen of het om een schietpartij gaat... of dat de verwondingen van de man een andere oorzaak hebben. Ook over zijn toestand is niets bekend. Het incident was in de Beeksteeg ten westen van het centrum van Haarlem. Het weer, vannacht koelt het af dan gaat op 15. Morgen af en toe een bui. Later breekt de zon wat vaker door.